Voor de commissie De Wit zei hij dat zijn maatregelen zijn gesteund door de Tweede Kamer. Hij heeft ook niets te klagen over de beslissingen van de Nederlandse bank als toezichthouder. Bos zei dat de DNB in alle fasen van de kredietcrisis heeft gedaan wat ze moet doen. Hij zei wel dat DNB onderdeel is van een toezichtssysteem dat in de hele wereld dingen te laat in de gaten heeft gehad. Maar volgens Bos betekent dat niets dat president Wellink iets te verwijten valt. In Rotterdam hebben zo'n 150 studenten actie gevoerd tegen bezuinigingen op het hoger onderwijs. Ze willen onder meer dat de basisbeurs blijft bestaan en niet wordt omgezet in een lening. De studenten demonstreerden op het terrein van de Erasmus Universiteit. Eerder deze week hielden ze enige dagen twee collegezalen bezet. Op dit moment worden de Rotterdamse studenten toegesproken door minister van Onderwijs Plasterk. Ook studenten in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen protesteerden deze week tegen de bezuinigingen. Bij een brand in een studentenhuis in Groningen is een vrouw om het leven gekomen. Haar lichaam werd in het afgebrande pand gevonden. Twee bewoners zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor de brand is ontstaan is niet duidelijk. Steeds meer mensen kijken op internet naar Uitzending Gemist, de site van de publieke omroep waar tv-programma's worden herhaald. Vorig jaar werd 150 miljoen keer een programma bekeken, een kwart meer dan het jaar daarvoor. Het meest bekeken programma op uitzending gemist in 2009 was het NOS-journaal, gevolgd door de soap Onderweg naar Morgen en de jeugdserie Spangas. Het weer, het is bewolkt, maar wel op de meeste plaatsen droog. Vanavond en vannacht klaart het op en kan het mistig worden.